voor vandaag. Imagine Dragons and It's Time. Nou, dat is het ook zometeen voor het nieuws en het weer van 1 uur. En dan ga ik zo verder lekker met uh, de vinyljaren, dames en heren. Dus ik zie u straks terug aan de andere kant van het nieuws.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 Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen kinderen van de school misbruikt. Het gaat om incidenten van jaren geleden en het betrof toen kinderen die ouder waren dan 12. De man zit sinds december vast en er zijn daarna vier aangiftes binnengekomen. De school in Leiderdorp zou de leraar intussen hebben ontslagen. In Rotterdam is een bejaarde vrouw in haar appartement door twee mannen overvallen. Twee mannen drongen haar appartement binnen, sloegen de vrouw... en dwongen haar om te vertellen waar sieraden, geld en andere waardevolle spullen lagen. Een half uur later vond een medewerker van de thuiszorg de vrouw van 82 op de grond. Volgens de politie is de vrouw bont en blauw geslagen... en moet ze zeker vannacht nog in het ziekenhuis blijven. In Irak zijn tientallen mensen omgekomen bij een serie bomaanslagen. De zwaarste aanslag was tijdens een begrafenis van een aanhanger van de regering in de buurt van Bakuba. Bij de aanslag in een tent waar mensen aan het rouwen waren kwamen 16 mensen om het leven. In Bagdad kwamen bij zeven verschillende aanslagen ruim 20 mensen om. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart doen vijf gemeenten mee aan een experiment met het centraal tellen van stembiljetten. In Sittard, Geleen, Kampen, Raalte, Hardenberg en oud Ouderamstel worden de stemmen geteld op een centrale locatie in plaats van versnipperd in verschillende stemlokalen. Volgens minister Plasterk leidt het centraal tellen er misschien toe dat het sneller en efficiënter gaat. De Nederlandse hockeymannen hebben de halve finale bereikt van de World League. In New Delhi versloeg Oranje Olympisch kampioen Duitsland met 2-1. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Mink van der Weerde en Sevi van As. In de halve finale staat Nederland vrijdag tegenover de winnaar van de wedstrijd tussen Australië en India. En dan het weer in het westen en noordwesten regen. In het noordoosten en oosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 4 tot 6 graden. En ook morgen regen wordt het wat warmer. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel vertraging op de wegen bij Den Haag-Zuid. Dat komt door een ongeluk op de N211 vanaf de aansluiting met de A4 richting Hoek van Holland. De rijbaan is dicht bij Wateringse Veld. Dat komt door een ongeluk met een ambulance. De andere kant op staat 2 kilometer file voor de Wateringse Veld op de N211. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A4 Amsterdam richting Delft.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 Ze vergeet gewoon te praten. <laughs> Terwijl ik die tune al 80.000 keer hoorde. Maar goed, maakt niet uit. Goedemiddag, dit. Eh, we zijn bij de vinyljaren. En dat betekent dat de computers uitgaan nu. En eh, dat wij gewoon eh, echt op de ouderwetse manier gaan platen draaien bij, van, van echte platen. En dat kunt u ook wel horen, want dat zijn hele oude platen vandaag. Hele oude platen. Alles wat we hebben vandaag is 50 eh, jaar oud, dames en heren. Dus dat, eh, al die platen zien Abraham dit jaar. Ik wil niet zeggen dat het vandaag de exacte release datum is... maar ze zijn wel allemaal 50 jaar oud. Jawel. Houdt het bijna niet voor mogelijk. Gaan we doen vandaag? Nou, we hebben de eerste LP van de Rolling Stones. De allereerste die in 1964 uitkwam. En... Uh, er staan hele leuke nummers op. Er waren twee versies van die plaat. Een Amerikaanse en een Engelse. Maar goed, dat eh, vertel ik u straks allemaal. Verder heb ik ook nog eh, meegenomen, en dat is wel erg mooi... Uh, The Times They Are A-Changing. Ook een plaat uit 1964 van eh, Bob Dylan. Dat is nog de oude Bob, hè, zonder al die elektrische spullen erachter en zo. Gewoon nog alleen met zijn gitaartje en zijn mondharmonicaatje. En ook dat is heel mooi. LP die, ook vaker, die hebben we al vaker in de uitzending gehad. Maar dat maakt allemaal niks uit. Er zijn veel liefhebbers voor. En vandaar dat we dat maar doen. Ook uit 1964. The Animals. Ja, dit, eh, dit album komt, wat ik bij me heb, heet The Hits of the Animals. Dat is een verzameling van iets latere datum. Maar de muziek die erop staat komt wel voor een groot deel uit 1964. Toen de Animals ook begonnen. Maar daar ga ik u eh, gedurende de uitzending natuurlijk nog iets meer over vertellen wat informatie over verschaffen, zoals dat heet. Haha. Voorlopig gaan we beginnen. Eerste album van de Rolling Stones. Ja, grote tegenhanger van de Beatles natuurlijk in die tijd. De Beatles waren echt al twee jaar bezig. Die zijn al in 62 begonnen. En 64 kwamen de Stones daarbij. En dat, eh, dat komt vooral eigenlijk omdat Decca, de toenmalige platenmaatschappij van de Stones... de Beatles had afgewezen ja, vonden ze niks. Nee, maar ja, toen waren de Beatles in 1964 eh, helemaal hot. Hadden al twee LP's gemaakt en stonden echt bovenaan alles. vroegen ze van, eh, van Decca aan, eh, met name volgens mij aan George Harrison... van, weet jij misschien nog een leuke band voor ons? Nou, George Harrison, moet je de Stones nemen, ze zijn heel goed. Die gasten kennen elkaar toen al. Nou, laten we eens beginnen met lekkere muziek draaien. Eh, Rolling Stones, het allereerste album wat ze uitgebracht hebben. En het eerste nummer dat heet Get Your Kicks on Route 66. Hier zijn de Stones. Oh, eh, dat gaan we even keurig overdoen, want dat kan natuurlijk niet. Hè? Gewoon het halve nummer overslaan. Er zit een vuiltje op de naad. Ga ik even overdoen, eh, een momentje. Ja, daar doen we even netjes over. Kijk even naar de technicus. Is hij, crisis schoon nu? Huh? Ja, kijk even. Eh, Pascal die kijkt eventjes. Uh, die kan natuurlijk niet één plaat half draaien. Gewoon midden. Ja. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Met, eh, even kijken of alles... ja, alles staat klaar. Nou, gaan we het gewoon nog. Gaan we nog een keer proberen. Ja, dat, dat heb ik nu gedaan. looks so pretty on stage. looks oh so pretty, you'll see. ik zei al, het is een oude plaat. <laughs> het is gewoon een oude plaat. 1964 komt hij. Ehm, in, er waren twee, oh, twee versies van dit album, zei, vertelde in de al. In Engeland eh, kwam hij gewoon uit onder de naam Rolling Stones. En ehm, de bekendste nummer wat erop staat was een hit en die heet Tell Me. Eh, dat was een van de, van de eerste hits eh, voor de Stones, geloof ik. en in Amerika werd hij onder een hele andere titel uitgebracht. En kwam er ook een nummer bij. Eh, en dat nummer kwam in Engeland pas voor op de tweede LP van de Stones. Ehm, dat was het nummer Not Fade Away. En in Amerika werd hij dus genoemd England's, England's Newest Hitmakers. Ja, dat, eh, en ze braken er toch echt wel mee door hoor. Dat was helemaal goed bij de Rolling Stones. Ehm, en ze zijn er nog steeds, dat weet u. Ze zijn dus een van de weinige bands die het gewoon <laughs> dan 50 jaar volgehouden heeft. Ongelooflijk. Officieel zijn ze natuurlijk begonnen in 1962. De naam is afgeleid van een nummer van Muddy Waters, de Rolling Stone. En ehm, daarvan is hun naam afgeleid. En de Stones zijn toch wel de band die de rhythm and blues en ook de blues gewoon eh, toegankelijk hebben gemaakt voor, eh, voor heel veel anderen. Want zij, eh, ja, ze speelde in het begin gewoon rhythm and blues. Ze speelden veel Amerikaanse hits. En eh, Chuck Berry en zo, dat was toch wel een van de grote hofleveranciers, mag je wel stellen. En zij zijn toch de gasten die ja, het wat ruigere blueswerk toch... Uh, waar de Beatles toch wel erg keurig waren nog in die tijd. Met pakjes en weet ik het allemaal niet. We hadden de Stones natuurlijk een beetje maling aan. En ehm, goed, uh, u luisterde naar een oude jazz standard die ehm, door de Stones uh, gearrangeerd is naar voorbeeld van Chuck Berry. En dat noemen we het heet Get Your Kicks on Route 66. En dan nu, en dan nu, Bob Dylan. Ballad of Hollis Brown. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town. With his wife and five children, and his cabin broken down. You looked for work and money, and you walked a ragged mile. You looked for work and money, and you walked a ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. you walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. If there's anyone that knows is anyone that cares. He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your wife screams are stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last long dollar on seven shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand. There's seven breezes blowing all around the cabin door. There's seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots ring out like the ocean's pounding roar. There's seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewheres in the distance, there's seven new people born. Alles tegelijk, alles tegelijk, alles tegelijk. Oké, Bob Dylan, The Ballad of Hollis Brown. En Bob Dylan werd geboren eh, als Robert Allen Zimmerman... in eh, St. Mary's Hospital in Duluth in Minnesota... op 24 mei 1941. Hij wordt dus dit jaar al 73, dat goede man. Ja, ja. Eh, vier dagen later werd hij volgens Joods gebruik besneden... en kreeg hij zijn Joodse naam uh, Shabtai Zizel ben Avraham... Ja, zijn grootouders waren aan het eind van de 19e eeuw geëmigreerd. Vanuit uh, naar Odessa in de Oekraïne verhuisd. Maar moesten in 1905 vluchten voor de pogroms van de tsaar. Hij wilde... Ehm, even kijken hoor. Ik moet het even goed lezen natuurlijk. Want dan gaat het allemaal fout natuurlijk. Ja. En zij vestigde zich is dus in Dulm. Zijn moeder kwam uh, uit een vooraanstaande Joodse familie. Ehm, in Hibbing. En een mijnstadje gelegen 100 kilometer ten noordwesten van Dullem. En eh, Kittens... Ehm, en 160 kilometer van de Canadese grens. Haar grootouders waren Litouwse Joden. Al in 29, die al in 1902 ehm, emigreerden. Nou, Bob Dylan was al heel vroeg bezig met zijn gitaar. En met, met name natuurlijk folksongs. En een van zijn grote eh, voorbeelden was eh, Woody Guthrie. Die op dat moment eh, heel bekend was als, als volkszanger in, in Amerika. Grote inspiratiebron voor hem. En eh, hij kreeg dus uiteindelijk ook de mogelijkheid om platen te maken. En scoorde in Europa zeker zijn eerste grote hit met het nummer Times They Are Changing. En dat hoort u later. Eh, deze LP is ook genoemd naar dat nummer, The Times They Are Changing. Volgens mij is dit het eerste album dat in Europa van, van de heer Dylan uitkwam. Maar ik zei het al, dat gaan we later nog doen. We nu verder met ehm, The Animals. Ja, The Animals. <laughs> Gewoon The Animals. Eh, prachtige plaat hoor. De hits of The Animals. En eh, de Animals waren eigenlijk, dit is de Stones... Eh, toch wel een Engelse band die de blues aanhingen. En dat is in dit nummer wel heel erg goed te horen. hun eerste grote hit, The House of the Rising Sun, was al een blues. uit de dertiger jaren. <clears throat> en de tweede plaat die ze uitbrachten was een nummer van Sam Cooke. En dat heette Don't, Bring It On Home To Me. En op de achterkant van die single, daar stond dit nummer. En het is zo mooi. Het is een echte blues. Let u maar eens op. The Animals. En nummer heet For Miss Cocker. zelf als, uh, als, als Rhythm and Blues Groove, maar hun allereerste hit in 64 was een een eh, middle-of-the-road popliedje dat totaal helemaal niets deed. En wat ze later dan ook eh, hevig ontkenden, <clears throat> zeg maar. Ze hebben het ook nooit live willen spelen. Twee maanden nadat dit nummer eh, uitkwam, kwamen ze met de bewerking van House of the Rising Sun. Dat was eigenlijk al een van de eerste... lange singles, alleen het, voor de single werd het nummer danig ingekort. want de LP-versie duurt bijna zes minuten. En inclusief de solo. En in Amerika, waar het nummer ook uitkwam, werd de helft er gewoon uitgeknipt geknipt. <laughs> Daar wisten ze niks van. Maar er werd gewoon de helft eruit geknipt. Ehm, daarna kwam, kwamen grote hits als Don't Let Me Be Misunderstood. Komt ook nog aan de beurt. Uh, Boom Boom komt ook nog aan de beurt. Want die staat natuurlijk ook op deze plaat. En Bring It On Home To Me. En Bring It On Home To Me had als B-kant het nummer wat u net hoorde. Wat ik een fantastische blues vind. Eh, namelijk For Miss Cocker. En... Eh, ik weet nog dat heel veel bandjes in de jaren 60 die zich met die blues bezighouden, die speelden allemaal dit nummer. En dan natuurlijk gewoon de geweldige pianopartij van wat door velen wordt gezien als muzikale genie achter, de, achter die animals. Alan Price. Alleen oh hij hield het niet zo lang vol. Eh, hij is op een gegeven moment eruit gestapt en toen is zijn eigen Alan Price set begonnen. En toen ging hij een totaal andere, andere kant op. Maar goed, The Animals dus. Met Eric Burden als eh, grote frontman natuurlijk. Engelse blues was in die tijd in. Dat was hot. Er waren veel meer bands die zich ermee bezighouden. Dem, uh, hielden Dem bijvoorbeeld. En natuurlijk eh, de Stones. En natuurlijk ook die Animals. En later natuurlijk ook John Mayall's Bluesbreakers. Die ook in ongeveer die periode eh, zo'n beetje begonnen. Nou, laten we doorgaan. Laten we lekker muziek gaan draaien. Hier zijn de Stones. I just want to make love to you. to Make Love to You, die kennen we natuurlijk ook in diverse uitvoeringen. Maar dit zijn natuurlijk onmiskenbaar de Rolling Stones. Dat kan bijna niet anders. 1964 en uh, het eh, nare, of nou nare, nee is niet waar. Eh, het, punt van deze plaat is dat er staan inderdaad nog hoofdzakelijk covers op. Dus er speelt er nog niet zoveel eigen werk. Volgens mij staat er maar, moet ik even precies nakijken, maar volgens mij staat er precies één uh, eigen nummer van, van hun op. En dat staat nog niet eens onder de naam eh, Jagger en Richard. Dat staat nog onder de naam Nanker Velg. Want ze hadden toen een of ander uh, pseudoniem daarvoor bedacht. Dus als je, als je nou op een Rolling Stones plaat Nanker en Velg ziet staan... dan weet je dat dat eh, Richard en Jagger zijn. Die hadden toen nog een eh, pseudoniem. Maar goed, op deze plaat stonden niet zoveel van, van hunzelf. Hoofdzakelijk dus oude, oude rhythm and blues. Of oude. In ieder geval uh, rhythm and blues stukken uit Amerika. En dit was er ook een. I just want to make love to you. Juist. Bob Dylan. Ja, geweldig natuurlijk. De man, dat hij zijn eerste LP's waren allemaal akoestisch. Gewoon de man met een gitaar en een mondharmonicaatje. Meer niet. Ja, en dan ineens in 65 ongeveer, dan schakelt hij over en dan gaat hij met een band werken. En dan komt er een drummer en een bassist en een gitarist en een Hammond-organist bij. En dat wordt hem door de, door de, zeg maar de bluespuristen, of de folkpuristen moet ik eerlijk zeggen. Eh, wordt hem dat dus helemaal niet in dank afgenomen. Hij zou toen op een gegeven moment gaan optreden op een festival. En iedereen verwachtte natuurlijk een man met een gitaartje kwam hem een hele band aanzetten. Ja, dat vonden de folk, folkpuristen nou niet bepaald leuk. Maar goed, Dylan, eigenwijs als dat hij was... Ehm, en groot gelijk, die ging gewoon zijn eigen weg. En we kennen het resultaat allemaal, want daarna kwamen er nog prachtige elektrische platen van hem. Eh, elektrisch, eh, met een elektrische band achter, achter zich. Onder andere de band. Weet u nog wel. Het nummer wat ik nu voor u gedraaid duurt een beetje lang. Het duurt eh, toch wel een minuut zes, denk ik. Ehm, alleen, en het is helemaal akoestisch later werd er van dit, versie, van dit nummer nog een versie opgenomen door eh, Manfred Mann. Op de LP Man Made Hits. Die hebben we ook al eens eh, in de uitzending gehad vorig jaar. Maar dit is het origineel. Dit is de, de versie zoals Dylan het bedoelde. En het was al een deerlijke aanklacht tegen oorlog en ellende in de wereld. Het nummer heet With God on Our Side. my name. It ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide and that the land that I live in has God on its side. All oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the rains fell. The cavalry's charged. The Indians died. Oh, the country was young with God on its side. The Spanish amen. American war had its day. And the Civil War, too, was soon laid away. And the names of the heroes I was made to memorize with guns in their hands Ain't God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting. I forget. Gotta learn to accept it, accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. The second world came to an end. We forgave the Germans, and then we were friends. Though they murdered six million in the ovens they fried, the Germans now to have God on their side. I've learned to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run and to hide. An accepted all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If I Then fire them we must. One push of the button, and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. through many dark hours. I've been thinking about this that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You'll have to decide where the Judas Iscariot had God on his side. So now, as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion floor that if God's on our side, He'll stop the next war. Ja, nummer geschreven in uh, eh, de, eh, nou ja, 63, 64. En eh, behalve wat, <clears throat> wat situaties in die tekst eh, kan hij vandaag nog steeds. Hij is nog steeds actueel. Uh, ja, we zijn niet meer zo bang voor de Russen. Dat, dat allemaal niet meer. Die koude oorlog is achter de rug. Maar nog wel steeds het verhaal dat er oorlogen worden uitgevoerd, uitgevochten. En moord eh, wordt vermoord en weet ik het allemaal niet. En allemaal onder het motto, eh, God zit er, het is uh, Gods wil en God zit aan onze kant. En weet ik het allemaal niet. Nou, dan moet het wel een erg man zijn, in een persoon zijn met heel veel persoonlijkheden. Hoor. Want als hij aan iedereen's kant is, ja, dat lijkt me moeilijk. <clears throat> Maar goed, Dylan eh, had het heel goed in de gaten. En eh, de laatste zin is natuurlijk de mooiste. Als God erg aan, echt aan onze kant is, dan stopt hij de volgende oorlog. Ja, dat zou ons heel mooi kunnen zijn. Goed, uit 1964 eh, dus, van het album Times They Are Changing, was dit Bob Dylan. En When God's On Our Side. Later nog eens gedaan door, door Manfred Man. Ja, dat klopt. Um, eens even kijken, Animals. Ja, Animals. Haha, Animals. Daar komen ze weer. Roadrunner. <laughs> Oh, wacht, wacht even. Wacht even. Nee, dat doe ik niet goed. Dat is de verkeerde. Verkeerde schuifje. Moet deze hebben. <coughs> Roadrunner dus. Animals met eh, I'm a Roadrunner. Dat uiteindelijk een knaller van een hit zou worden door, voor eh, The Pretty Things. Die hadden er echt een grote hit mee. Althans, eh, <clears throat> hier in Nederland dan. In Engeland geloof ik niet. Daar was dit ook wel een hitje. Ehm, 1965, toen zei Alan Price, omdat de manager van The Animals ze in een zeer strak tourschema eh, hield. En ze heel erg veel moest optreden. Dat hij het eigenlijk wel genoeg vond. En uh, <clears throat> die wilde zijn eigen plan gaan trekken. Dus in 1965 verliet Alan Price The Animals. En ging verder met zijn eigen Ellen Price set. Waarmee hij een aantal knallers van hit had. Zoals bijvoorbeeld Lily Marley. Of uh, eh, eh, High Lily, High Low. Niet Lily Marley, maar High Lily, High Low. En natuurlijk I Put A Spell On You. En de Simon Smith en The Amazing Dancing Beer. Dat waren allemaal grote hits voor Ellen Price. En uh, de Animals gingen gewoon lekker verder met een andere organist. En... Ehm, <clears throat> gingen gewoon verder met een andere organist. En de hits bleven gewoon komen. Stones weer. Van het eerste album. De Rolling Stones, ik heb het nu niet verteld, maar dat weet u natuurlijk als uh, rechtgeaarde Stones fan, weet u dat. Uh, eh, bestonden uit eh, Charlie Watts op drums, Bill Wyman op basgitaar, Brian Jones op gitaar en andere, allerlei andere instrumenten. Keith Richards op gitaar en Mick Jagger als zanger. En heel vaak als je een piano hoort op de plaat... dan was dat Ian Stewart, ook een road eh, roadmanager van de Stones... maar die ook heel leuk bluespiano kon spelen... of heel goed bluespiano kon spelen. Vandaar dat je hem ook op, regelmatig op Stones platen hoort. Eh, het volgende nummer dat heet, van de Stones, dat heet Honest I Do. Don't you know that I love Het ook zo lekker. <clears throat> Eh, de, echt, echt heel eh, origineel oud materiaal uit 64. Dus het is meer dan 50 jaar geleden dat dit, eh, dat dit werd opgenomen. En eh, die eerste LP kwam uit in 1964. Rolling Stones. En eh, ik zei het al, alle platen die we vandaag hebben... hebben allemaal iets met dat gedenkwaardige jaar 1964 te maken. Uh, daar gaan we natuurlijk dit jaar nog wel meer aan besteden, aandacht aan besteden. Want het is natuurlijk ook... als je bijvoorbeeld ja, naar de Beatles kijkt... dan zijn er ook weer twee albums die 50 jaar worden dit jaar. Dat is Hard Day's Night en Beatles for Sale. Maar dat is pas in augustus, dus daar wachten we even mee. Ehm... Eh, ja, oké. Okay. Ehm, even zien. Gaan we nu Oh ja. Eh, Bob Dylan gaan we doen. Van het album Times They Are A Changing. En daarvan draai ik het prachtige One Too Many Mornings. Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind? From the crossroads of my doorstep, my eyes start to fade. And I turn my head back to the room where my love and I have laid. And I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. There's a restless, hungry feeling that don't mean no one no good. When everything I'm a saying, you can say it just as good. You're right from your side, and I am right from mine. We're both just one too many mornings and a thousand miles behind. frappant is, als je goed naar dit liedje luistert... One Too Many Mornings heet het... Ehm, dat het, eh, de, de eerste drie regels eigenlijk exact, eh, qua melodie exact hetzelfde zijn als The Times Are Changing. Dat viel me nou ineens op. Ik denk, hé, hey, heb <clears throat> ik het meer gehoord. Dus eh, ook Dylan herhaalde zichzelf wel eens. Maar het is wel een totaal ander liedje natuurlijk. qua sfeer ook zeker. En het heet, het heet dus One Too Many Mornings. Die Animals, we hadden het er al eerder over. Grote hit natuurlijk, The House of the Rising Sun. Dat was hun grote doorbraak. En eh, <clears throat> daarna volgden nog vele hits. Maar meestal waren het wel ehm, ook weer covers. Dat, dat is, eh, die Engelse groep in de tijd, in het begin, eh, putte enorm uit het Amerikaanse rhythm and blues repertoire. En dit, dit nummer wat we nu van die Animals gaan draaien, dat is eigenlijk iets van, van die, bekend geworden door Nina Simone. Maar uiteraard, zoals die Engelse groepen dat dan wel weer kunnen, ze maakten er wel een geheel eigen versie van. Hier zijn de Animals met Don't Let Me Be Misunderstood. Sometimes I feel a little mad. understood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intention. misunderstood. If I seem edgy, I want you to know. en het piept. En, eh, maar dat mag, want het is, zijn allemaal platen die 50 jaar eh, oud zijn en een zwaar leven hebben gehad. Want ik was natuurlijk in de tijd, eh, uit 60 jaar ook nog eens een tijdje disjockey. En dan neem je zo'n aantal platen mee naar die discotheek. En dan gaat er wel eens een biertje overheen en dit en dat en zus en zo. Ja, dan ga je er niet altijd even voorzichtig mee om natuurlijk. En dan weet je hoe dat gaat. Hè? Nou, dan gebeurt dit gewoon. Ja, <clears throat> daar zit er wel eens een tikje in. En deze oude platen trouwens, die van de Animals en Stones. Eh, als u soms denkt van, hé, hey, ik hoor eens geen stereo meer. Nee, dat klopt, zijn monoplaten. <laughs> Ja, ik had toen nog geen geld voor stereo toen ze kocht. Nee, dat had, ik had nog niet eens stereo zelfs toen ze kocht. Ehm, dus eh, dat was toen nog heel bijzonder hoor, als je stereo hebt. Ik weet nog dat mijn allereerste stereo installatie, dat had een vriend van me bedacht, waar ik mee in een bandje zat. Die zei, je moet best stereo kunnen draaien. En dan had ik een snoer gemaakt vanuit een grammofoontje. En de ene kant stond dan een radio en aan de andere kant stond mijn bandrecorder. <laughs> zo, zo draaide ik stereo. Ja, dan had ik toch stereo. Eh, zo ging dat. Nou, de Stone, eh, dat waren dus de Animals. En het nummer heet Don't Let Me Be Misunderstood. En nu weer de Stones. Jawel. Ooh, I Need You Baby. ooh.